Mark Hokken met het NOS-journaal. Grote delen van het land krijgen de komende uren nog met forse buien... en soms zeer zware windstoten te maken, mogelijk tot 130 km per uur. Aan de kust is de storm over zijn hoogtepunt heen. De zwaarste buien trekken van noordwest naar zuidoost. In Limburg trekken die rond middernacht over. Sinds een uur geldt daar als laatste provincie code oranje. Bij een boerderij ten noorden van Hogeveen is een koeienstal door de storm deels ingestort. Daarbij is zeker één koe doodgegaan, meerdere koeien raakten gewond. In Rotterdam zijn 40 woningen ontruimd... omdat het platte dak van een portiekflat is losgekomen. Vanuit het hele land zijn veel meldingen over afgewaaide takken... en omgevallen bomen op de weg. Het aantal ongelukken valt volgens nog mee. Het treinverkeer is op verschillende plaatsen ontregeld. En ook morgenochtend zijn er mogelijk nog problemen op het spoor, zegt NS. Op Schiphol zijn vandaag meer dan 240 vluchten geschrapt... Een aantal vluchten is na mislukte landingspogingen uitgeweken naar andere luchthavens. In de Thaise stad waar een Thaise militair gisteren een bloedbad aanrichtte... zijn meer dan duizend mensen de straat op gegaan om een waker te houden. Ze legden bloemen neer en staken kaarsen aan. De militair schoot 29 mensen dood... waarna hij door veiligheidstroepen werd doodgeschoten. De Ierse partij Sinn Féin eist een plek aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regering... De voormalige politieke tak van terreurgroep IRA haalde bij de verkiezingen van gisteren zo'n 22 van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als Fina Gael van premier Redker en de conservatieve Fina Foyle. Het wordt lastig om een coalitie te vormen in Ierland... omdat die andere partijen niet met Sinn Féin willen regeren. Het weer, buien met lokaal in korte tijd veel regen... trekken dus van noordwest naar zuidoost over het land. zijn windstoten van 90 tot 130 km per uur mogelijk... Vanavond verdwijnen de meeste buien vanuit het noordwesten uit... en neemt de wind iets in kracht af, maar het blijft wel onstuimig. Dat is morgen ook het geval, met windkracht 7 en 8 langs de kust en op het IJsselmeer.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 A special man. A man. Who has been here as long as the city exists. and he's spreading beats all over the airwaves. No one knows where he came from. He mostly comes out at night. No one knows if he is man or machine. But he's so funky. He is known as Rumi Jam. He is the only one who knows how to access the mainframe For generations, he has created music with machines. Tonight, he will be plugged into the mainframe to create the ultimate DJ set. Combining all musical knowledge as archived by the mainframe since the beginning of time. Starting upload procedure. Starting upload procedure. Upload to the downtown network. Plugging data connection. RDS data plugged in. Uploading mixing skills. Turntables ready for mixing. Uploading music data. Upload the best classics. Uploading EQ settings. Sound processing settings. by. Spectral analyzer reset. Synchronizing data. The downtown dance show is ready for transmission transmitters to maximum power. Can you feel the passion? Hey, this is Jody Watley, and while I'm in Amsterdam, I'm behind the wheels of steel with the boys from the big bad city here at the Downtown Dance Show at Dance Radio Amsterdam with Remy Jam. Let's get it. I stormen we je kamer binnen met windkracht 10 met twee dames. Jody voor deze muzikale intro en Kiara voor het stormachtige verloop van deze avond. Dit is de afsluiting van je weekend. Nog drie uur te gaan met heerlijke oldschool classics tijdens een stormachtige show. Wereldwijd te beluisteren via danceradio.in en diverse radio-apps. De storm is nog niet eh, over zijn hoogtepunt heen. Aan de westkust eh, wordt je gezandstraald. En het is lastig om overeind te blijven met windsnelheden tot wel 130 km per uur. Maar op de FM-radio in Zandvoort, Haarlem, Noordwijk, Muiden en Bloemendaal... blijft de show op 106.9, 4 overeind. Dit is de Downtown Dance Show. Let it all blow. deze plaat van de Dash Band. De funk band uit Cleveland. Ik vond hem wel zo toepasselijk deze plaat uit 1984. Let It All Blow. Goedenavond, de Downtown Dance Show. Klein beetje een valse start, maar het was inderdaad eh, geen doorkomen aan eh, vanavond. Eh, richting de studio. Koud, nat en windy. Let it all blow. Inderdaad, let it all blow. Goedenavond, ik zie dat eh, de VIP-lounge alweer lekker gevuld is. Ik zeg uh, Harry Stip, Harry Breuking, Harry Mug, Harry René. Het wordt alweer de, de playlist een beetje omgooien. Weer even wat platen opzoeken zo direct. Maar dat geeft niet. Eerst maar eens even beginnen met deze lekkere electro van The Knights of Bass. Het is Feel the Groove. Electro met Old School Roland 808. Eh, de mannen van de Knights of Base met een cd Dark Empire. En luister naar het nummer Feel the Groove. Feel the Groove tot 12 uur hier bij de Downtown Dance Show. En we zijn eh, aanbeland bij het eerste verzoekje. Breuking was er snel bij. Ik wilde deze plaat horen van Barbara Fowler. haar eerste 12 inch was dit volgens mij. Come and Get My Love In op Radar Records. Het was 1984. Doe je ogen even dicht en beleef de tijd nog een keer opnieuw. Playing that, it's the groove that makes you move. Only on Dance Radio. Change du beat. Change du beat. Change du beat. change de beat. C'est Louis Favavetti, détective privé. Tout les femmes qui suit, elle lui court après. Il est cool dans l'eau, tout le monde le connaît. Il tape tous les murs de New York City. Sa tourne est c'est une période noire. Le téléphone coupé, les mois en retard. Tout le monde dans la poche, plus de crédit dans les bars. C'est constant temps le boulot, ça fait rare. Il passe son temps au café à jouer aux vidéos. Il fait tout apprendre qu'un jeu, il sera dans l'eau. Je suis une jolie fille, je m'appelle Bianca. Je vis dans le laser et j'aime les computers. Je passe mon temps à rêver des héros de notre télé. C'est Papa Freddy Long qui m'a fait craquer. 恥のない顔は赤べ日本戦後死を求むボンボロの生活 c'est Louis Freddy, détective privé. Tous les femmes qu'il suit, et lui court après. Il court après le cash, n'aime pas les bonnes manières. Vite, avec ton temps, oui, j'ai pas les pièces. Quand je suis entré, il sentit que ça régnait. Il connaît la musique avec les belles et lui font les yeux doux et ne le paient jamais. Il ne veut pas perdre son temps à travailler sans blé. Avant que j'ouvre la bouche, il me jette sans prix. 200 dollars la semaine, les feuilles sont pas compris. Je sens mes billets verts et des bonbons affaire affaires. Je viens de l'autre temps et c'est une sale histoire. ブレ太鼓やぶれ太鼓ブレ太鼓やぶ C'est Louis, Papa Freddy, détective privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il est cool dans le rue, tout le monde le connaît. Il passe tous les murs de New York, State. Il s'envoie petit whisky et il sort dans un taxi. En France, jusqu'au Axis, il y a une rafale. Le rappeur fond le fait, Papa Freddy enquête. Avec ses adidas, sa casquette de la tête. L'affaire n'est pas facile et c'est une sale histoire. J'étais amoureux si je me fais avoir. De l'ose que j'ai caché me reste pour moi. Mon copain a vilain m'a tiré le magot Et Louis, Papa, Freddy, il cherche ce Il est venu au il pour jouer au plus malin. Il est détecté privé et fouine dans tous les coins. Il y en a plus pas longtemps que je crois qu'il le tient. Le mec est dans le programme, cette affaire marche Oh, je suis content, Faire Freddy va vite. la tour et ma monnaie, le dit, j'ai changé de beat. Change de beat. change beat. Change Een vroege collega van uh, Zar. Eind jaren 70 was deze man eh, bekend vanwege zijn mooie graffitis. Op de New York subway. Ik heb het inderdaad over Fat Five Freddy. Maakte in 1982 eh, een grote hit met Change the Beat. Dat was een eh, rap die hij deed in het eh, Engels en in het Frans. Samen ook met deze dame. En op de achterkant mocht deze dame die hele... Nou, niet de hele uitvoering trouwens. Het was een kortere uitvoering. In het Frans doen. B-side. Change the Beat uit 82. Hier bij de Downtown Dance Show. En aanbeland bij David St. George. Dit is de Love Stimulation hier op Dance Radio. Thank you. 1985 zijn eerste LP, The Voices of Dr. Dave. Dus de enige 12 inch van die, eh, van die OP af. Love Stimulation. En dat was een beetje een vreemde plaat. Een vreemde eend in de bijt op het eh, label Malaco Records. Want het uh, recordlabel uit Mississippi was een, uh, een recordlabel wat meer black gospel uitbracht. En ja, wat R&B. Dus deze sound met een beetje electro, hip-hop, een beetje housey, dat was een beetje vreemd. Ik weet niet of dat de reden is geweest dat het maar tot één album is gebleven. Maar we hebben hem in ieder geval nog. The Love Stimulation. We blijven nog even in hetzelfde jaar. Want ook die Egyptian Lover bracht zijn eerste plaat uit in 1984 met Egypt Egypt. En in de studio maakte hij ook deze opname van Computer Love. Alleen de maatschappij Freakbeat Records besloot hem begin 1985 pas uit te geven... om het een beetje te spreiden te kosten. Dit is de Computer Love, Egyptian Lover. 12 inch die, eh, die Egyptian Lover uitbracht. Op het Freakbeat record label. En tevens de laatste inderdaad, want daarna stapte hij over. Die is er niet helemaal over. Hij richtte zijn eigen label op. Egyptian Empire Records. En in datzelfde jaar 1985 maakte hij toen inderdaad die mooie plaat Girls and Dance. Dit was dus de laatste op het Freakbeat record label. Terwijl Kiara over Nederland raast had ik net in de bakken deze plaat van Kiara. Hun eerste album To Change and or Make a Difference. En van die LP van Kiara ga je luisteren naar Just Like Magic. can feel that they your love. Flora Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Nightdown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Rainy Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. purity. is de Name. Het is echt zo'n pareltje die eh, gevonden was in een uh, tweedehands platenzaak. Zo'n 7-inch singeltje. De naam sprak me gewoon wel aan. En even beluisteren en verkocht. Space Lady van Bill op Dollar Bill Records uit 1979. Dat zou je niet verwachten. Ik had echt iets, iets verwacht van, nou, 83 zoiets. 79. God jongens, hè? wat vliegt die tijd. We zijn aanbeland uh, voor het tweede verzoekje van Stip deze keer als het past in de show, gewoon weer een Shannon. Ik hoorde Mark Peters eh, vanmiddag eh, Give Me Tonight draaien.